Kees Groot met het NOS-journaal. De Palestijnse president Abbas heeft Israël en Hamas opgeroepen weer met elkaar te gaan praten. Egypte is bereid te bemiddelen als de beschietingen over en weer stoppen. De strijdende partijen voerden al eerder indirecte onderhandelingen met elkaar in de Egyptische hoofdstad Cairo. Dat leidde tot een staakt het vuren dat stand hield tot afgelopen dinsdag. Zowel Israël als Hamas hebben nog niet gereageerd op de oproep om de onderhandelingen te hervatten. President Obama heeft een onderzoek gelast naar de militaire apparatuur die in omloop is bij politiekorpsen in de VS. Tijdens de recente rellen in Ferguson bleek de politie de beschikking te hebben over wapens die vooral bedoeld zijn voor het leger. Obama wil zeker weten dat de politiekorpsen apparatuur aanschaffen die ze ook daadwerkelijk nodig hebben. Er is een groot verschil tussen het leger en de politie en we willen niet dat de grenzen tussen die twee vervagen, zei hij. De Russische autoriteiten hebben geen plannen om McDonald's uit Rusland te weren. Dat heeft vicepremier Dvorkovic gezegd. Afgelopen woensdag werd de beroemde McDonald's op het Pushkinplein in Moskou gesloten. Dvorkovic benadrukt dat de sluiting het gevolg is van reguliere controles op hygiëne. Volgens hem heeft het niets te maken met de sanctieoorlog tussen Rusland en het Westen. In Haren in Groningen is een restaurant door een uitslaande brand in de as gelegd. De 200 gasten en het personeel konden op tijd naar buiten komen. Het vuur ontstond op de bovenverdieping. Al gauw sloegen de vlammen uit het dak en was het voor de brandweer niet meer veilig om naar binnen te gaan. De oorzaak van de brand in Haren is nog onbekend. Het weer aan de kust nog een enkele bui. In het binnenland koelt het af tot 7 graden en kan er een mistbank ontstaan. De komende dag is er geregeld zon, maar er valt ook een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Ook na het weekend blijft het wisselvallig.